met het NOS-journaal. In Zuid-Afrika zijn ongeveer duizend illegale mijnwerkers aangehouden. De politie had de illegale goudmijn eerder deze week omsingeld... waardoor er geen spullen meer naar binnen konden... en de mijnwerkers wel naar boven moesten gaan. Vermoedelijk gaat het om illegale migranten. In een café in de Amerikaanse staat Montana heeft een man vier mensen doodgeschoten. De politie is een klopjacht begonnen op de dader... De verdachte is een 45-jarige buurman van het café. Hij zou rond half elf ochtends het vuur hebben geopend. Of er ook gewonden zijn en over een motief is nog niets bekendgemaakt. De voormalige president van Colombia, Uribe, is veroordeeld tot 12 jaar huisarrest... en mag jarenlang geen publieke functie bekleden. De rechter acht hem schuldig aan omkoping en het beïnvloeden van getuigen... Die getuigen hadden verklaringen afgelegd in een onderzoek naar Uribe's gewelddadige strijd tegen drugsbendes en linkse groeperingen in Colombia. President Trump heeft een topambtenaar ontslagen na slechte cijfers over banen in Amerika. Het gaat om de vrouw die aan het hoofd stond van het statistiekbureau. Dat gaat over de werkgelegenheid. Volgens Trump vielen de cijfers van de afgelopen maanden tegen... omdat de topvrouw ze heeft gemanipuleerd. Maar hij levert daar geen bewijs voor. En na twaalf jaar is in Zandvoort de sleutel van de kluis in de voormalige burgemeesterskamer teruggevonden. De ouderwetse kruis zat al die jaren op slot... tot de huishoudelijke dienst deze week een bakje met sleutels vond. Een daarvan bleek op de kluis te passen. Daarin zat onder meer een kist met oude kindertekeningen... een exemplaar van de Donald Duck, relatiegeschenken en oude stedenbouwkundige plannen. Het weer. Vannacht trekken er buien over het land. Mogelijk met onweer en wat hagel. ochtends ook nog buien. Maar in de loop van de middag vanuit het westen wat droger. Een beetje zon. Het wordt maximaal 21 graden. En morgen, zondag, mogelijk 24 graden.